werd dus vuurwerk afgeknald. Er gingen twee auto's en een paardentrailer in vlammen op, waar honderden mensen naar stonden te kijken. Het is al een paar dagen onrustig in Veen en de burgemeester had iedereen gevraagd om zich afgelopen nacht netjes te gedragen. Zonder succes dus. In Portugal in Zuid-Holland is een man bij zijn eigen voordeur gestoken met een groot mes. Er werd midden in de nacht aangebeld door een onbekende man, die de bewoner van 59 meteen aanviel. Het slachtoffer raakte licht gewond. De dader is meegenomen door de politie. In Italië is net voor het eerst iemand gevaccineerd tegen corona. De ziekenhuismedewerker in Rome zei na afloop dat het een unieke emotie was om een prik te krijgen. In Frankrijk en Spanje beginnen ze ook vandaag. En in België is morgen een man van 96 als eerste aan de beurt. Hij heeft er vertrouwen in, zei hij al eerder. We weten er ook niks van. Wat is dat? Wat dat? Dat weten we niet. Hè? Je vertrouwt erop? Ja. ja. Door storm Bella moesten er de afgelopen uren al aardig wat omgewaaide bomen aan stukken worden gezaagd. verschillende plekken in het land zijn bomen langs de weg omgegaan door Bella, die met windstoten tot zo'n 80 km per uur over het land trekt. Onder meer bij Utrecht, Den Haag, Holte en Heusden zijn er daardoor verkeersproblemen ontstaan. En ook een beetje stormleed in Westervoort in Gelderland. Daar zijn de tenten van een oliebollen drive-in aan Flarden gewaaid. Het weer stormachtig dus, het regent flink, het is 5 tot 8 graden. Vanmiddag gaat de wind een beetje liggen. Morgen is het best bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met zware windstoten. Het geeft ook wat problemen onderweg. Zoals op de N196 tussen Hoofddorp en Uithoorn. Bij Alsmeer Centrum in beide richtingen. En er is een boom omgewaaid op de N513 tussen Castricum aan en Limmen. Het is in beide richtingen tussen Egmond en Heilo.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 So you got to let me know. Should I stay? Should I go? It's always easy. I say or should I go? ZFM Jazz Top 2020 cover The greatest hoax in history. The greatest hoax in history. Ja, welkom terug bij de Top 2020 Cover-Up. En er komt direct eh, allerlei... Eh, berichten komen er binnen via de app. En deze wil ik u toch echt niet onthouden. Cherry B. Ik hou wel van een clash. Maar zorg er dan wel voor dat ik mezelf altijd, altijd tot winnaar kan uitroepen. Anders word ik helemaal hyperboreaal en moet ik huilen. En ook met 200, eh, eh, wat zegt hij? Ook met 2021 heb ik geen goede voornemens. Should I stay or should I go? Sugar Pie en de Candyman uit Italië met stip op plek uh, eh, 909 in de top 2020 cover up. je luistert nog steeds naar de Top 2020 cover-up. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Ja, Bob Dylan die zit er uh, warmpjes bij deze feestdagen. Heeft net zijn eh, volledige liedjescatalogus verkocht aan Universal... voor zo'n 250 miljoen dollar, geloof ik. Hopen maar dat dat niet betekent dat hij aan de hemelpoort gaat aankloppen. Mocht hij ook in 2021, net zoals u, luisteraar... gezond van lijf en leden blijven. The Times... They Are Changing. Dat zijn ze zeker. Een mooie jazzuitvoering, dacht ik. Van de Finse saxofonist Eero Koivistonen. En drie Finse kompanen bij ons. Op plek 203, 203 in de top 2020 cover-up. David Bowie eh, was gedurende zijn gehele loopbaan gefascineerd door jazz... al werd hij natuurlijk beroemd als pop- en eh, rockster. Maar het was geen toeval dat hij op zijn allerlaatste album Black Star uit 2016... ondersteund werd door jonge Amerikaanse jazzvogels. En wat je net hoorde was eh, de allereerste hit van David Bowie... Space Oddity uit 1969. Opgenomen rond de tijd van de maanlanding. In een versie van die Duitse alles kunnen. Die trompetist en vocalist en muzikale duizendpoot Til Brunner. Op eh, plek 101 in de top 2020 cover-up. En tijdens dat liedje kreeg ik een bericht van André Kuipers. <clears throat> Dit nummer, de Space Oddity, heeft mijn leven veranderd. Geef mij maar de ruimte. Buitenaards ook, die cover. Dankjewel, André. dressed so fine, threw the bums a dime on your pride, didn't you? People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. this ground jam. Your next meal. is lonely, but you know you only used to get juiced and it. Nobody never taught you how to live out on the street, but now you gotta get used to it. You said you never compromise with a mystery trap, but now you realize he's not selling any alibis. his eyes and he says, Do you want to make a dan. Deze song, Like a Rolling Stone, markeerde zijn overgang van een folkie naar een rocker. In de term, eh, de term eh, Rolling Stone komt natuurlijk niet oorspronkelijk uit de pen van eh, Dylan. Zo was er bijvoorbeeld een Erasmus uit Rotterdam... die al in de 16e eeuw zijn Adagia, het boek met Latijnse en Griekse spreuken en gezegden, publiceerde. en daarin de spreuk had, een rollende steen vergaat geen mos. Waarmee hij iemand typeerde die niet eh, vastgeroest wilde blijven zitten... in eh, vaste patronen of maatschappelijke verwachtingen. Een persoon die voortdurend on the move was. En eh, de Adagia werd natuurlijk veelvuldig vertaald in allerlei talen... waaronder het Engels. staat daarmee Erasmus aan de wieg van de rock'n'roll... Het schijnt dat professor Leo Blokhuis het al aan het onderzoeken is. Hier in een uitvoering, Like a Rolling Stone van Cecilie Norby, een Deense jazzzangeres... die overigens eh, haar leven met de nodige rock and roll wist en weet te doorspekken. Eh, op plek 211 in de top 2020 cover-up. ZFM Jazz Top 2020 Cover Up. What's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg, when I saw it was time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in pain. the tank, how the generals rank when the blitzkrieg raged and the body stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh, what's puzzling you is the nature Adventure's glee, while you kings and queens fought for ten decades for the gods they made. They shot it out who killed the Kennedys, when after all, it was you and me. please introduce myself? I'm a man of wealth and taste, and I laid traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you guess my name. what's puzzling you is the nature of my game. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's confusing you is the nature train. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, have some taste. Use all your well learned politesse, or I'll lay your soul to waste. Pleased to meet you you guess my name. But what's puzzling you is the nature of Stones ontleende hun naam niet aan Dylan, maar een van Muddy Waters, de zwarte bluesgigant. En van blues-imitators werden Mick, Keith en Charlie de gezichten van de ongepolijste, vervaarlijke, blanke rock and roll. Eh, Charlie Watts, de drummer, was en is een uh, jazzfanaat. En die bracht onder het origineel van de Rolling Stones een eh, samba drumbeat aan. hij wilde eigenlijk graag klinken als Kenny Clark in de jazzklassieker A Night in Tunisia. Je hoorde het nummer hier teruggebracht tot de essentie een country blues door Hans Tesink, die de Delta Blues eh, kreeg ingegoten in de Twentse swamps. Verkaste naar het meer moderne Wenen, maar zijn roots eh, nooit verlogende. Een van de beste akoestische bluesgitaristen van Europa te vinden... op nummer 107 in de top 2020 cover-up. mustache. New concord, four-star daydream. Think I buy me a football team. Money, get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off my stack. Money, it's a hit. Don't give me that goody good bullshit. I mean a high daily, the first class set, and I think I need a Learjet. nooit kent een eh, bijna religieuze aanhang die graag zwelgt in de jaren 70 ambient, uh, progrock en iets wat donkere klanken en teksten van de Britse band. En ehm, <clears throat> die band eh, die ging eigenlijk ten onder aan meer aardse, gebruikelijke aardse zaken... conflicten over geld en royalties. En onze Franse vrienden van Pink Turtle, die het eerst u ook al hoorde, dachten... laten we de swinger eens ingooien bij onze wat somberende, stijve Britse buren. Et voilà, de voetjes konden zowaar bij, van de vloer bij hun versie uit 2008 van Money van Pink Floyd te vinden op plek 281. Of die eh, versie ook geld in het laadje heeft gebracht, weig, eh, dat eh, waag ik te betwijfelen. de Pink Floyd-discipelen zullen het eerder als heiligschennis hebben afgedaan. play good music because I know if you play good music, that will always last. Just an old sweet song keeps Georgia on, on, on my mind. ZFM Jazz Top 2020 cover of. don't care a bag of beans for me. So unchain my heart, set me free. spell, like a man in a trance. But you know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart and let me go my way. Unchain my heart, you worry me night late. De naam eh, Joe Cocker <clears throat> viel al in het eerste uur. Cocker staat een keer of zes, denk ik, in de top 2000. En zijn grote held was Ray Charles, the genius of jazz, blues en soul. Zonder Ray geen rock and roll en Joe Cocker, zal ik maar zeggen. Brother Ray mag dan wel geteld één keer in de top 2000 staan... Zijn nummers zullen natuurlijk nooit in de vergetelheid eh, raken. En tijdens dat nummer kreeg ik alweer een appje binnen, een appje binnen op uh, 023 5730 393. dit keer, die wil ik u toch ook niet eh, onthouden, van de heer A. Quasi uit Amsterdam. Hey bro, ik weet het nu zeker man. 2021 wordt het jaar van de BMM, de Black Music Matters. Ik zie het als mijn nieuwe roeping. Nou, op de valreep toch nog, eh, van dit jaar toch nog een primeur bij ZFM Jazz. Of worden we hier in de maling genomen? Ik weet het niet. Je hoorde net op eh, plek 81 in de top 2020 cover-up de Flying... Eh, moet ik even kijken hoe ze heet? Ze hebben een moeilijke naam. The Flying Horse Big Band met dat nummer Unchain My Heart van Ray Charles. One. I know. grote betrokkenheid getoond bij de ontwikkelingen in Afrika. Zich ingezet om de armoede op dat continent te bestrijden. En weet je, eh, weet je wat, eh, dachten een aantal Afrikaanse artiesten. Als tegenprestatie smelten wij die U2 songs om tot Afrikaanse pareltjes. Dus dan kan je rekenen op een flinke portie gospel, afrobeats en eh, soul. Je hoorde eerst de Soweto Gospel Choir met Pride. en daarna Tony Allen Afrobeat. Tony Allen, die fameuze drummer van Vela Kuti... die ons helaas dit jaar eh, kwam te ontvallen door <clears throat> die Tony Allen, door eh, corona. Eh, je hoorde ze op plek 99 en 92 in de top 2020 cover-up...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 Tja, you can't always get what you want. I saw her today at the reception. Glass of wine in her hand. I know she was going to meet her connection. At her feet was this tall, footloose man. You can't always get what you wanna. I say you can't always get what you want. what you wanted. But if you try sometime, you might find you can get what you need. Let me tell you. Luther Allison. Allison wou ik zeggen met dat nummer van de Rolling Stones. Op eh, plek nummer 80 in de top 2020 cover-up. Onze special van vandaag zit erop. Wil je, verder, wil je weten hoe het verder gaat met die top 2020 cover-up? Ja, dan zul je toch moeten gaan eh, blijven luisteren... naar mijn reguliere ZFM Jazz-uitzending eh, in het nieuwjaar... waar ik altijd een paar covertjes zal draaien van popnummers. Maar daarnaast natuurlijk gewoon echt de klassieke jazz eh, aan bod zal laten komen. Ik hoop eh, dat je deze special leuk vond. We gaan eruit met een nummertje eh, dat iedereen ook wel kent. Ehm, ook in een uitvoering van Miles Davis trouwens. Maar ik vond deze eigenlijk wel fraaier. Paul Enka, Time After Time. in 2020... in 2021 gaan we gewoon verder met die top 2020 cover-up. Ehm, reken dus in het nieuwe jaar ook op cover-ups. Keep jazz in. Blijf gezond en de beste wensen namens eh, mij en het hele ZFM Jazz eh, team. Eh, tot volgend jaar. Tabé. Bye bye. bed I hear the clock tick and I think of you caught up in circles confusion is nothing new flashback warm nights almost left behind suitcase of memories sometimes you picture me I'm walking too far ahead you're calling to me. I can't hear what you have said. Then you say, Go slow, and I fall behind. The second hand on time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you.